Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Cor, het is een tijd geleden weer eh, dat wij een programma samen mochten presenteren voor de luisteraars in Zandvoort. Maar tegenwoordig met uh, computer, met de Jetstream all over de wereld en all eh, over Nederland. Eh, eh, noem maar een paar plaatsen of ze luisteren naar ons. En dat is natuurlijk toch wel leuk, dus dat je luisteraars hebt. Goed, wat heb jij meegenomen voor de luisteraars? Ik, ik heb het meeste muziek meegenomen met, wat, wat een beetje aan de oude stijl is. Dus Oké. Wat, wat. Maar ik eh, wil beginnen met twee nieuwe stukjes straks. Ah, oké, goed. Nou, ik heb meegenomen eh, veel Nederlandse jazz. Want uh, verleden week hadden we weer een fantastisch concert georganiseerd door Hans Rijmers. En Jesse van Roeder, de, de, bekende Nederlandse gitarist. En het was weer genieten geblazen van deze eigenlijk jonge knaap. Maar een Roos. Jammer genoeg had hij geen cd's bij zich. Maar ja, ik heb alleen maar cd's van hem gevonden waarin hij met orkest als sideman meespeelt, maar niet als solist. Ja, luisteraars, ik begon natuurlijk het programma met eh, Close to You, gezongen door uh, eh, Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, en ik had het er al over. Ik begin met Nederlandse jazz. En een poosje geleden mocht ik een cd'tje uitlenen aan eh, Tom Hendricks. En die had een verzoek. En dat was Herman Brood. En ik denk, verdorie, dat die, ik heb die cd heb ik, gisteren toen ik dit programma samenstelde eh, tenminste, het gedeelte wat ik dan ga, ga doen. En eh, toen kwam ik hem tegen. Ik denk, die ga ik toch nog een keer draaien. Want eigenlijk eh, heeft hij voortreffelijke jazzmuziek ook gemaakt. Het was niet alleen een hardrocker, maar het was ook een... ja, goed. Wat heb ik uitgekozen? Het o zo mooie My Funny Valentine. Luistert u naar Herman Brood. funny Valentine, sweet little Valentine. You make me smile from the heart. Your lips are laughable, unphotographable Still, you're my favorite piece of art If your figure is less than green If your mouth is a little weak when you open it to speak change your hair for me Not if you care for me Stay little Valentine Stay Each day is Valentine accustomed to his face. He almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. He whistles night and noon. His smiles, his frown his ups, his downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met. could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his voice, accustomed to his face. Thank you. van mijn favoriete zangeressen. En ik heb een, eh, een, stukje meegenomen wat een gemaakt duet is van Eva Cassidy met Katie Malua. En het nummertje heet What a Wonderful World. I see trees that are green Red roses too see sky Dit was dus een stukje van Michiel Boslap van zijn solo LP 2010. Nou, fantastisch. Fantastisch. Dat een, je één man eigenlijk zo'n... Prachtig stuk eh, muziek. Maar het is natuurlijk een virtuoos op de, op de piano. Ja, Hè? Ja, ja, ja, ja, goed. Nou, ik heb eh, nu heel wat op anders op de draaitafel gelegd. Ik, ik, ik, ik nog dat aan dus straks, dus dat ik eh, twee stukken van Herman Broods zou draaien. Dit is een, een ander stuk van hem, wat ik persoonlijk ook fantastisch vind. Ik hoop, luisteraars, dus dat u dat moment mee eens bent. Uh, ja, luistert u naar Herman Brood, het I Get a Kick Out of You. I get no kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I had even one sniff, it would bore me terrifically too did I get a kick out of you? I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore no kick in a plane And flying high with some bird in the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick to love.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 can Take That Away From Me. Ja, luisteraars, ooit geschreven en gecomponeerd dus door de Curswind eh, Brothers. En hier gezongen door Ruud Brink, die trouwens ook de tenorsaxofooningpartij voor zijn rekening nam. Hij werd begeleid door Rob Agerbeek op de piano, Harry Emery op de bas en Jo Kraus op de drums. Kortom, het Rob Agerbeek Ruud Brink kwartet uit de 60e jaren. Leuk om aan te horen. Leuke cd, leuke muziek. Gewoon jammer dat deze eh, Haarlemmer was het, hè, dat hij eh, ja, ons vroeg eh, de benen genomen heeft en niet meer onder ons is. Maar gelukkig zijn er cd's. Ik heb er een paar van hem. En ik moet zeggen, ja, leuk. Ja. Cor, wat heb jij nog meer neergelegd en uitgekozen? Ik heb een dame meegenomen. Tenminste, een cd'tje van een dame. Een leuke dame? Stacy Kent. Stacy Kent. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord, zouden we zeggen. <laughs> Ze zingt een Frans liedje, C'est Petit Rien. Aha. En het gaat vooral om de solo van de Matt Skelton Percussion. Mhm. Dus ik maar horen wat het is. We gaan luisteren. c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Des petits rien importa que quando o sol de novo clarear, eu já notei sem perceber, já começo a sonhar em poder te ver, te gerar, tocar, descobrir. Então provar o que, esse pai não tem nessa manhã de carnaval. O mundo é de nós dois. O telefone eu vou dizer. Desliguei o meu mobil Dit was een stukje dus van de New Cool Collective. Dus het is eigenlijk een hele Nederlandse band. Ja. Met een eh, wat goede bres zangeres. Ja. Ik, had, eh, ik heb ook een paar cd's van ze, maar deze die vind ik toch ook wel eh, heel mooi. Ja, het is lekker zomers hè, met deze zon. Ja, fantastisch. We treffen het weer met het weer. Misschien een van de laatste dagen. Dus luisteraars, als u dit jazzprogramma heeft gevolgd... dan gaat u lekker om 12 uur gaat u het, het dorp in het strand op. Het is gewoon fantastisch. De meeste strandtenten zijn al weg... Maar we hebben tegenwoordig eh, drie stuks en daar kunt u natuurlijk een eh, consumptietje gebruiken. En, eh, maar goed, ik maak nu reclame en dat mag eigenlijk niet, heb ik begrepen. Goed, ja, een ehm, jazzprogramma van mij, dames en heren, luisteraars, is natuurlijk altijd... de vibrafoon komt daarin altijd in voor. En ehm, ik heb nu een uh, vibrafonist uitgekozen die niet zo vaak op uh, ZFM Jazz beluistering, Namelijk Dave Pike. En die heeft een eh, cd gemaakt. Die heet Masterpieces. En eh, ik heb het stuk uitgekozen. Het eerste, eerste stuk wat er op de cd staat. En dat heet Regards from Freddie Horowitz. Luistert u naar Dave Pike. En zo zitten we alweer tegen de klok van 11. En eh, zit vanmorgen het eerste uur ZFM Jazz er alweer op.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 voor een optreden met De Dijk in Nederland. Volgens de Jose is hij overleden in het toestel na de landing. Solomon Burke heeft zelf weinig grote hits gehad, maar uitvoeringen van zijn liedjes door anderen zijn klassiekers geworden. Zoals Everybody Needs Somebody to Love. Solomon Burke is 70 jaar geworden. Treinreizigers moeten vandaag rekening houden met een andere dienstregeling en een langere reistijd. NS en ProRail testen een speciaal schema dat van kracht wordt bij extreem winterweer. Vandaag wordt het schema getest waardoor ook bij extreme omstandigheden treinen kunnen rijden. Door de proef treinen vandaag op andere tijden, zijn reistijden soms langer en moeten vaker worden overgestapt. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker acht doden gevallen bij twee aanvallen met Amerikaanse vliegtuigjes. Eén daarvan vuurde raketten af op twee auto's en een huis in een opvangkamp voor Afghaanse vluchtelingen. Een ander toestel schoot twee mensen dood bij een rivier even buiten het opvangkamp. De aanvallen waren in Noord-Waziristan, een gebied waar opstandelingen geregeld aanslagen plegen op NAVO-doelen. Gisteren ging de grenspost bij de Kaiberpas weer open en vandaag werden de eerste NAVO-vrachtwagens weer doorgelaten. Het is een bijzondere dag voor mensen die willen trouwen, de tiende van de tiende in 2010. Veel gemeenten regelden daarom dat er vandaag getrouwd kan worden, ondanks het feit dat het zondag is. In onder meer Utrecht en Den Haag en in kleinere gemeenten als Hoge Zandsappenmeer sappemeer is het gemeentehuis vandaag speciaal opengesteld om mensen in de echte te verbinden. Toch blijft de populariteit achter bij eerdere magische data, zoals 08.